Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de grote aanval van Israël in de hoofdstad van Libanon zijn zeker twee doden gevallen. Het gaat om het zuiden van Beirut. Volgens een Amerikaanse nieuwsite was Hezbollah-leider Nasrallah het doelwit. Het dodental zal waarschijnlijk nog oplopen, vertelt correspondent Daisy Moore. Dit was nog weer groter dan wat we hier de afgelopen dagen en weken hebben gezien. Alles en iedereen in de stad trilt nog na. Dit is een drukke woonwijk. Er wordt druk gezocht naar lichamen in brandende puinhopen. Ambulances rijden af en aan naar ziekenhuizen die al overvol liggen. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat de Hezbollah bolla leider waarschijnlijk nog in leven is. De paus is in België. Normaal wordt hij bij dit soort bezoeken opgewacht door juichende menigte. Maar dat is nu anders. Misbruik in de katholieke kerk is een enorm belangrijk onderwerp voor de Belgen. De demissionair premier wond er in zijn toespraak dan ook geen doekjes om. De vele gevallen van seksueel misbruik en van gedwongen adopties... hebben het vertrouwen zwaar beschadigd. U zet zich in voor een rechtvaardige aanpak. Maar er is nog een lange weg te gaan. De paus zei dat hij het misbruik veroordeelt. Op dit moment voert hij gesprekken met slachtoffers. En een domper voor kaasmakers en toeristen in Alkmaar vandaag. Door het herfstweer werd de traditionele kaasmarkt vroegtijdig afgeblazen. En dat terwijl het de laatste van het seizoen was. De kaasdragers lopen wel vaker door de regen. Maar dit was echt te veel wind en onweer. Wij hebben een prachtig jaar gehad, een prachtig kaasmarktseizoen. En dan dit, eh, deze afloop, ja, dat is, dat is pech. Ik heb er nooit zo vrolijk gevoeld volgens vandaag. het is bar. Het is echt bar. Ja, ook balen voor de toeristen die met omgewaaide pluutjes toch probeerden te kijken. It's a different experience than what we expected, but it's still a good one. Ja, een sip einde van het kaasjaar dus. De laatste dag is altijd de leukste dag. Gezellig, maar eh, afscheid nemen van iedereen. Maar volgend jaar zijn we er weer hoor. Beginnen we weer opnieuw. Volle land. Ja, dan nog het weer. Het regent dus nog steeds op veel plekken. En dat gaat ook nog wel even door. Morgen krijgen we van alles wat. Regen, zonneschijn en het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 We're so far, we're so far, far from our humanity. So far, so far, but we still believe. Christmas. Close your eyes and say to me, come dance in the techno tree. Close your eyes and say to me, come dance in the techno tree. branches off the techno train. They take you on a journey away from Close your eyes and say to me, they come down to the techno train. Close your eyes and say to me, they come down to the techno train.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 zijn minstens twee doden gevallen. Het gebeurde in het zuiden van Beirut. Volgens een Amerikaanse nieuwssite was Hezbollah-leider...